Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is dag 100 van de oorlog in Oekraïne. Op 24 februari trokken Russische troepen Oekraïne binnen. Deze mensen wonen in de hoofdstad Kiev. Sinds de inval is alles anders, zeggen zij. The first week it seemed to be like seven months. In one moment nobody understood what could happen tomorrow. De Russen hadden verwacht dat ze in een paar dagen de hoofdstad zouden bereiken, maar dat is nog steeds niet gelukt. Oekraïne vecht hard terug en lijkt op sommige plekken zelfs grond terug te winnen. En zo gaat het dus al 100 dagen. Maar er kan een nieuwe fase aanbreken, zegt deze defensie-expert bij WNL. Het gaat heel langzaam, het gaat echt kilometer voor kilometer. De afgelopen week hebben de Russen vooral wat uh, terreinwinst geboekt. Eh, maar nu komen ook de zware wapens uit het westen aan bij de Oekraïners. Ehm, eh, dus het kan best zijn dat we de komende week weer wat, wat gunstige berichten voor de Oekraïners horen. Op een parkeerplaats in Landgraaf is een step gevonden... tijdens een zoektocht naar het vermiste jongetje Gino. Zo'n step zou hij ook bij zich hebben gehad toen hij eergisteren voor het laatst werd gezien. Dat was in een speeltuin in Kerkrade, vlakbij het huis van zijn zus, waar hij logeerde. Zo'n 40 mensen hielpen gisteravond mee met zoeken naar Gino. Ook omdat het ergens is wat je als over kan overkomen als het kind weg is... Eh, hebben wij op de app gevraagd, jongens, wie gaat mee zoeken? Eh, dit is de plek waar hij als laatste is gezien. Dus we gaan een rondje om de flat maken. Daar komen we samen. En dan gaan we het bos in. Kijken of we op maar iets vinden. De politie houdt rekening met een misdrijf en stuurde gisteren een Amber Alert. En het gaat al een hele tijd over het S-woord. Het stikstofprobleem. De stikstof. Stikstof. Stikstof. Stikstofregel. Maar nu heeft het ministerie voor het eerst uitgerekend... met hoeveel de uitstoot in elk deel van ons land omlaag moet. In sommige gebieden gaat het om 70 tot 80 procent, staat in NRC. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Gelderse Vallei en de Peel in Brabant. Het zou goed kunnen dat daar een hele hoop boeren geld moeten krijgen om te stoppen met hun bedrijf. En het is feest in Dukstad. Donald Duck bestaat 70 jaar. In 1952 kwam het Vrolijke Weekblad voor het eerst uit in Nederland. En sindsdien zijn er meer dan 3700 gemaakt. In ons land vallen ongeveer 180.000 duckies elke week op de mat. Het weer nog zonnig en droog. 18 graden op de Wadden, 25 in Limburg. Morgen is het ook zonnig en warm. Zondag meer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Tussen Schiphol en Diemen-Zuid rijden door een kapot spoor... tot morgenochtend veel minder treinen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Them are humpy, shake them bumper today. All of the girl with the sexy body. Hold up on no hand in the air, make me see. Jump and check out and wiggle your belly. The love in this disappointment. I wanna have sex on the beach.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 anyone wanna go waltzing in the garden? Does anyone wanna go dance up at the roof? On the time, sequence even now. Climb those stairs, do that ballroom in the air. Get to poppin'. Does anyone wanna go waltzing in the garden?